Ook een paar toezeggingen die president Janukovic gisteravond deed komen daarbij aan bod. Zo wil hij de omstreden wet intrekken die het recht op demonstraties beperkt. Waarschijnlijk vinden de betogers de beloftes niet genoeg. Ze willen dat de Oekraïense president aftreedt. Kinderen in probleemgezinnen hoeven veel minder snel uit huis geplaatst te worden... als buren, familie en vrienden meer betrokken zijn bij de zorg. Dat blijkt uit een proef die de landelijke jeugdzorgorganisatie William Schrikkengroep heeft gedaan. Het aantal kinderen dat bij deze organisatie uit huis werd geplaatst... is in twee jaar met een derde gedaald. De vestigingen van boekhandel Polade blijven zo kort mogelijk dicht, zei directeur Jan van de Wouw in Pauw en Witteman. De 20 Nederlandse vestigingen zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht. Wanneer de boekwinkels precies weer opengaan, kan de directeur niet vertellen. Hij bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is om door de situatie heen te komen. De Servische oud-generaal Mladic moet vandaag voor het Joegoslavië-tribunaal getuigen... in een zaak tegen zijn voormalig politiek leider Karadzic... Karadzic wil Mladic horen over de massamoord na de val van Srebrenica in 1995... om te bewijzen dat de oud-legerleider hem nooit heeft verteld over de executies. Het tribunaal dwingt Mladic te getuigen nadat hij zelf eerder weigerde. De acteur Edmond Klassen is plotseling overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Klassen was vooral bekend van tv-series, zoals Het Zonnetje in Huis en Oppassen. De acteur speelde verder in Vrienden voor het Leven en in Flodder de tv-serie. Edmond Klassen was 75 jaar. Het weer, nu nog temperaturen rond het vriespunt, waardoor het op natte weggedeelte glad kan zijn. In de loop van de ochtend in het zuidwesten en westen bewolkt en kans op regen.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 Het ritme van Zandvoort. sky be filled with fire and smoke. Keep watching over during suns. If this is to end and we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by.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 close to honey melting over me